Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De twee F-35 gevechtsvliegtuigen die vanochtend opstegen vanaf vliegbasis Volkel... deden dat vanwege een drone. Volgens het ministerie van Defensie was er geen directe dreiging... en heeft de drone het luchtruim weer verlaten. De F-35's kwamen in actie nadat een onbekend object was gezien op de radar. De inzet na zo'n alarmmelding komt volgens Defensie niet vaak voor... maar het leger heeft in samenwerking met België altijd toestellen klaarstaan... om een onbekend toestel boven de Benelux te kunnen onderscheppen. Een auto is vanmiddag met hoge snelheid op vijf andere auto's en een lantaarnpaal gebotst. Dat gebeurde bij een tankstation langs de A73 bij het Brabantse Haps. Rond 4 uur vanmiddag kwam de auto in volle vaart het tankstation ingereden en kwam tot stilstand bij de pompen. De bestuurder van de auto was waarschijnlijk onwel geworden. Eén persoon kwam bekneld te zitten en is door de brandweer uit de auto gehaald. Zowel de bestuurder als de bijrijder zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een lekkage in het Louvre heeft honderden boeken beschadigd. Volgens het museum in Parijs is de schade te herstellen en gaat dat ook gebeuren. De schade ontstond eind november bij een lekkage die ontstond in vervallen leidingen van het museum. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen... hebben de Nederlandse mannen en vrouwen goud gepakt op de teamsprint. Bij de mannen reden Jenning de Bo, Stefan Westerbroek en Tim Prins een baanrecord... met een tijd van 1.17.22. Ook de vrouwen pakten een nieuw baanrecord.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 Dit is ZFM 106.9 FM.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 think he's coming back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 gonna get busy. We're gonna take it home. 说。 Thank you. microphone that I am holding. Copy written lyrics on the can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice will sing. So be stay off my back or I will attack. And you don't want that.